Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Gedragsdeskundigen zouden voortaan moeten meekijken bij de scheidingsgesprekken tussen rechters en kinderen. Dat zeggen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. Kinderen mogen hun verhaal doen bij een rechter als hun ouders uit elkaar gaan... want dan komt er een bol op ze af. Maar zo'n gesprek met een rechter kan best intimiderend zijn. Dat merkte ook mijn collega van het Jeugdjournaal in gesprek met een kinderrechter. Dit is een zittingszaal. Onder de indruk zijn je ziet eigenlijk bij ieder kind wat binnenkomt... dat het wat overpowered, dat het overdonderd is en om zich heen kijkt. En dat het dus ook heel veel tijd vergt om wat voorlichting te geven. Goh ja, je bent hier in een echte zittingszaal, dat heb je misschien niet verwacht. En daar ben je best wel wat tijd mee kwijt. Maar je ziet eigenlijk ieder kind kind dat toch om zich heen zit te kijken... en het best wel heel erg spannend vindt. Volgens onderzoekers gaan er daarna ook vaak dingen mis in gesprekken tussen rechters en kinderen. Zo gebruiken rechters soms moeilijke woorden die kinderen niet begrijpen. Zo'n 47.000 lopers zijn vanochtend vroeg vertrokken voor de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Het zou goed kunnen dat je naast Nederlands ook veel Engels of Duits om je heen hoort als je meeloopt. Nog niet eerder liepen zoveel verschillende nationaliteiten mee met de Nijmeegse Vierdaagse. Where are you from? Germany, Bonn. First time? Uh, for me, fifth time. And tenth time. Wow. Well, good luck. Thank you. Bye. De route gaat vandaag door de Betuwe via onder meer Elst en Oosterhout. En het is erop of eronder vanavond voor het Nederlands elftal. De vrouwen willen zich plaatsen voor het EK en moeten tegen Noorwegen. Die hebben voorin een van de beste speelsters van de wereld rondlopen. Maar Oranje-verdedigster Dominique Jansen heeft er wel zin in. Ja, Hansen, ja, we weten allemaal. Ik denk dat ze de afgelopen jaren ook super erg in topvorm is. Dat ze misschien zelfs een beetje underrated is. Ehm, ja, ik heb eh, tegen Barcelona ook een paar keer mogen spelen, ook tegen haar. En zij is gewoon ja, een absolute topspeelster voor mij. Ehm, dus ja, dat wordt een hele leuke uitdaging. Oranje heeft vanavond aan een gelijkspel genoeg om zich te plaatsen voor het EK. Dat is volgend jaar in Zwitserland. Het weer nog.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 This is Big Bro, bro. taking over the show, show with this new flow. You need to I came for the dough. As soon as I stepped in the door, I see that you hating my glow, the cool, the flow, we soon to blow. We tired of being this poor and having to sleep on the floor and working a nine to five just like a five dollar. Knowing we worth more, we simply had to sell the score. That's why you see these albums and these singles in the stores. It's Big Brother, baby, trying to cash the major figures. You messing my cheese and I'll switch just like Schwarzenegger. This is Big Bro, taking over the show with this new flow. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit, quit. When we make them hits and style. you won't forget my name. I probably, maybe, gonna get inside your brain. My family does the same. It's baby's time to reign. We're doing them platinum things. I know you. loosen up a real dish. Cause we won't quit, quit. We make them hits and stack them chips for this. Hey yo, this is J-Rock, uh -huh. and I got more skills than average Put us together, man, we're more than all of y'all can manage. Cause we be the baddest at it. This here took years of practice. And now it's only more money and it's more madness. Stack up on a daily basis. We travel so many places. Switching so many tricks, so mixing up the names with faces. Cause they see the ice and they trip. They like to ride in the whip. But all I wanna know is if these girls is riding the. Huh? Who's, who's, who's this? This is the NADI, you didn't think I was coming at you. Giving you people a different kind of big brother flavor. I bet y'all didn't think I'd be writing these beats and making no paper. But I guess I'm a paper chaser, player, and it's in my nature. This is Big Bro, bro taking over the show, show with this new flow.